Hij zou de eerste eenheidschef en hoogste leidinggevende zijn met een migratieachtergrond. Hij is nu voorzitter van de Raad van Bestuur van een GGZ-instelling in Groningen... en het Van mestdag Forensisch Psychiatrisch Centrum. Tot 2012 was tot Singh korpschef in de regio Twente. Eindhoven Airport is vanmiddag een tijd dicht geweest. Vanwege een politieactie moesten passagiers in het vliegtuig blijven. Volgens Omroep Brabant hadden de Belgische autoriteiten de politie gemeld... dat een Belg op de luchthaven het doelwit zou zijn van zware criminelen. De man was op de luchthaven om een familielid op te halen. Nadat hij was opgespoord werd hij onder politiebegeleiding naar België gebracht... en overgedragen aan de Belgische autoriteiten. Het is niet duidelijk wat de dreiging precies inhield... en of de Belgen bekennen bekende van de politie is. Een petitie voor hogere straffen in het jeugdstrafrecht is in één dag bijna 40.000 keer ondertekend. In de petitie op Facebook zeggen ouders van drie omgebrachte kinderen dat de straffen voor de minderjarige daders veel te laag zijn. De minderjarige daders die hun kinderen ombrachten kregen de maximumstraf 1 tot 2 jaar cel plus jeugd-TBS. En dat moet omhoog, vinden de ouders. Door een zware aardbeving op de Noord-Molukken in Indonesië... is zeker één persoon, een vrouw, om het leven gekomen. Veel huizen raakten licht beschadigd. Na de beving waren er diverse lichtere naschokken. Volgens de autoriteiten is er geen risico op een tsunami. Novak Djokovic heeft voor de vijfde keer Wimbledon gewonnen. De Servische tennisser versloeg in een zinderende finale achtvoudig winnaar Roger Federer. Het was de langste Wimbledon-finale ooit, 4 uur en 57 minuten. Het weer droog met wolkenvelden en minima tussen 11 en 14 graden.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 De pijn, de pijn, de de de stage, just making that sign. Must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate.